uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De Britse premier May roept de EU op tot constructief en respectvol overleg over de brexit. In de brief die ze vandaag stuurde aan EU-president Tusk schrijft ze dat ze ondanks het vertrek uit de EU erg nauwe banden wil blijven onderhouden met de rest van Europa. Ze hoopt op een diepgaand en speciaal partnerschap na de brexit. May stelt de belangen van burgers voorop. Daarom moet het volgens haar in de onderhandelingen al snel gaan... over de rechten van Britten die in EU-landen wonen... en mensen uit EU-landen die zich in Groot-Brittannië hebben gevestigd. Vluchtelingenwerken en andere mensenrechtenorganisaties hebben op Schiphol tevergeefs actie gevoerd tegen de uitzetting van een Afghaans gezin. Volgens de organisaties loopt het gezin met drie kleine kinderen bij terugkeer in Afghanistan groot gevaar. Vluchtelingenwerk wil niet zeggen waarom, behalve dan dat het gaat om een unieke zaak van leven of dood. Ondanks de protesten werd het Afghaanse gezin op het vliegtuig gezet. Een man uit Doetinchem heeft vier jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen... voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zeilhem, Gelderland. Daarbij kwam een jongetje van vier om het leven. Zijn ouders en zusje raakten zwaar gewond. De dader reed met snelheden tot 150 km per uur... al slingerend tegen de auto van het gezin. Hij was onder invloed van medicijnen en had drank op. De populaire website Booking.com is binnenkort waarschijnlijk onbereikbaar in Turkije. Via de site kunnen mensen hotels boeken. Turkse reisorganisaties hadden het bedrijf aangeklaagd wegens oneerlijke concurrentie. En volgens een rechtbank hebben ze gelijk. Booking.com moet zijn online activiteiten in Turkije nu voor onbepaalde tijd staken. Het weer in het noorden kan nog wat lichte regen vallen. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen wordt het warm met maximaal van lokaal 22 graden. Ook vrijdag is het zeer zacht, maar in het weekend wordt het koeler en wisselvalliger. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De meeste vertragingen in de Randstad staan ongeluk op de A1 Amsterdam-Amersfoort... voor Muidenberg 4 kilometer, een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht... Dan valt op de vertraging op de A20 richting Hoek van Holland vanuit Gouda.